uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam komt een groot opleidingsinstituut voor salafistische moslims. Een omstreden organisatie heeft daarvoor een voormalig ROC-gebouw aangekocht, schrijft NRC. Het pand kostte 1,7 miljoen euro. Het koopcontract is getekend door iemand die betrokken is bij de Al-Furkaan-moskee in Eindhoven. Die raakt in opspraak door het uitnodigen van radicale buitenlandse imams. Het pand in Rotterdam zou via een stichting in Duitsland zijn betaald met geld uit het Midden-Oosten. Dat druist in tegen het beleid van minister Ascher, die juist wil dat salafistische organisaties transparant te werk gaan. Vanaf vandaag is Slowakije voorzitter van de EU. De Slowaken nemen het stokje over van Nederland. Minister Koenders zei in Met het oog op morgen dat hij het afgelopen half jaar plezier had in het voorzitterschap. Onder meer in de vluchtelingencrisis heeft Nederland volgens hem een grote rol gespeeld... door de afspraken met Turkije concreet te maken en uit te voeren. Koenders zegt dat andere landen enthousiast waren over de stijl van het Nederlandse voorzitterschap. Het afgelopen half jaar heeft Nederland 1500 vergaderingen geleid van ministers, diplomaten en ambtenaren. Veel mensen met een baan leven onder de armoedegrens, meldt Nieuwsuur. Ze verdienen niet genoeg om normaal van rond te komen. Het gaat om ruim 350.000 mensen, vaak met kinderen. Van alle mensen in Nederland die onder de armoedegrens leven... heeft de helft een baan in loondienst of als ZZP'er. Dat ze te weinig verdienen komt volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau... doordat er steeds minder voltijdbanen zijn die zekerheid bieden. De overheid en andere instanties hebben weinig zicht op werkenden onder de armoedegrens...